Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Dat heeft de kiescommissie bekendgemaakt. Erdogan kreeg 52% van de stemmen. Oppositieleider Kilic kreeg 48%. Aan het begin van de avond werd de winst al geclaimd door Erdogan. Die is al 20 jaar aan de macht en kan nu nog 5 jaar door als president. Een groot aantal regeringsleiders heeft Erdogan gefeliciteerd... onder wie bondskanselier Scholz, de Britse premier Sunak en president Zelensky. Op een strand in de gemeente Westland in Zuid-Holland is een volle urn achtergelaten, meldt de politie. Waar precies is niet bekend en ook is onduidelijk van wie de stoffelijke resten zijn. De politie is op zoek naar nabestaanden in het noordoosten van India zijn door het leger tientallen militanten gedood... zegt de leider van de deelstaat Manipur. Er zijn niet zoveel slachtoffers aan de kant van het leger. De Indiaanse regering heeft duizenden militairen en helikopters ingezet om de orde te herstellen... nadat etnisch geweld in de regio begin deze maand was opgeleid. Aanleiding voor de rellen is een conflict over de macht van de etnische meerderheid in de Indiaanse regio. Door het geweld zijn zeker 60 doden gevallen. Een Ajax-speler Steven Berghuis heeft een boete gekregen van de clubleiding... omdat hij vanmiddag een klap gaf aan een omstander. Het incident gebeurde na de wedstrijd in Enschede tegen FC Twente. Op een filmpje is te zien dat Berghuis buiten het stadion een slaande beweging maakt. Volgens de krant Tubantia reageerde hij op iemand die iets racistisch zei... tegen zijn teamgenoot Brobby. De Ajax-speler zegt in de verklaring dat hij spijt heeft... en ook dat er vaak verwensingen klinken bij uitwedstrijden. Ajax verloor met 3-1 van FC Twente en is als derde geëindigd in de competitie.